7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Groepen boeren met trekkers zijn op verschillende snelwegen onderweg naar het boerenprotest. Het verkeer staat nu al over honderden kilometers vast, onder meer rond Utrecht. De boeren demonstreren daar vandaag eerst in de buurt van het RIVM... omdat ze het stikstofberekeningen van het instituut niet vertrouwen. Daarna zijn ze van plan om door te gaan naar het Malieveld in Den Haag. In die stad zijn vanochtend al 15 mensen tegengehouden... die volgens de politie met hun trekkers naar het Binnenhof wilden rijden. Dat is verboden. Bij een schietpartij in het zuidwesten van Mexico zijn 15 mensen om het leven gekomen, zeggen de autoriteiten. Het is de tweede schietpartij met veel doden in een paar dagen tijd in het land. Volgens de regionale veiligheidsdienst kwamen een soldaat en 14 burgers om. Het is onduidelijk of de omgekomen burgers drugscriminelen zijn. Eergisteren werden 13 politieagenten in Mexico om het leven gebracht... door gewapende bendeleden van het Jalisco drugskartel. Het dodental door de orkaan Hagibis in Japan is verder opgelopen naar 74. Twaalf mensen worden nog altijd vermist. Hagibis trok afgelopen weekend over Japan... wat overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakte. Volgens Weerplaza leidde de orkaan tot een nieuw regenrecord in Japan. De meeste doden vielen in de regio Fukushima. Zo'n 12.000 huizen zitten nog altijd zonder elektriciteit of stromend water. De ouders van een Britse tiener die vermoedelijk is doodgereden door de vrouw van een Amerikaanse diplomaat hebben president Trump gesproken. De verdachte vrouw kon het land verlaten dankzij haar diplomatieke immuniteit. Volgens de ouders heeft Trump gezegd dat de vrouw niet zal terugkeren naar Groot-Brittannië. Ze zou wel in het Witte Huis zijn geweest om excuses aan te bieden. Het weer. De bewolking neemt in de ochtend toe en er valt op veel plaatsen enige tijd regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 Den Oever richting Horen een kwartier vertraging tussen Middenmeer en Wochnum. De A27 Almere-Utrecht tussen Almere en Eemnes ruim 20 minuten vertraging.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 www.zfmzandvoort.nl And for love's sake, each mistake, oh, you forget. it's time. pole, baby. They know what that stuff is. Rent's gone up higher. Yes, it is. Got the parents line. I'll pay you tomorrow. Lord, it's a real motherfucker.